uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Veiligheidsberaad, dat is de koepel van veiligheidsregio's... zegt dat de meeste mensen zich vandaag aan de coronaregels hebben gehouden. Volwassenen houden zich over het algemeen aan de anderhalve meter afstand. Op het strand en in het bos was het rustig. Er was wel wat drukte bij waterplassen en in de bollenstreek. Zowel het Veiligheidsberaad als Staatsbosbeheer ziet voornamelijk problemen met jongeren. In de Bollenstreek moest worden ingegrepen vanwege grote drukte. Volgens het Veiligheidsberaad was er aanzienlijk minder overlast van motoren en fietsers dan vorige week. En waren er ook weinig toeristen uit het buitenland in het land. Een aantal landen heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen na dit weekende enigszins worden versoepeld. De Wereldgezondheidsorganisatie riep eerder deze week op dat niet te doen. Oostenrijk had al aangekondigd dat vanaf dinsdag eerst kleinere winkels weer open mogen. Twee weken daarna volgen de andere winkels. Mensen moeten wel nog steeds thuis blijven en mogen alleen voor boodschappen de deur uit. Scholen blijven dicht. In Denemarken gaan dinsdag de kinderdagverblijven weer open. In Spanje gaan na Pasen onder meer fabrieken en bouwplaatsen weer open. Restaurants, cafés en kappers blijven voorlopig dicht. In Italië is de lockdown verlengd tot en met 3 mei. En de Belgische viroloog Mark van Ranst vindt dat de voetbalcompetities nu moeten worden stopgezet. De Europese voetbalbond UEFA had hem om advies gevraagd over het coronavirus. De viroloog van de Katholieke Universiteit Leuven verdedigt het standpunt van de Belgische voetbalbond. Die wil ook dat het seizoen per direct stopt. De UEFA-voorzitter had gedreigd dat België daarmee uitsluiting van Europees voetbal riskeert. Het weer. Vanavond stroomt koelere lucht binnen.